And all the good times on which we do depend. My mind is leaving town. Talk is cheap. Give me a word. something more is just around the corner. Talk, talk is cheap. Give me your word. You can, keep.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 Hirschballin zei dat de veroordeelde tijdelijk in de kliniek zat. Maar dan gelden nog steeds de regels van de gevangenis, zei de minister. Minister van Middelkoop is bereid een brief van de NAVO over Afghanistan vertrouwelijk naar de Tweede Kamer te sturen. En hij vraagt de NAVO toestemming om de brief openbaar te maken. Afgelopen weekend beschuldigde oud-vicepremier Bos van Middelkoop van het achterhouden van informatie. De NAVO zou hebben laten weten dat er niet alleen behoefte was aan verlenging van de missie in Oeroesgan, maar dat ook activiteiten elders zouden worden gewaardeerd. Bos zei dat Van Middelkoop de informatie pas gaf toen het kabinet in feite al was gevallen. Van Middelkoop zei dat hij niets heeft achtergehouden. De meeste politieke partijen geven bij de komende verkiezingscampagne minder geld uit dan bij de vorige in 2006. Dat blijkt uit een inventarisatie die NRC Handelsblad heeft gemaakt. De partijen zeggen dat ze minder tijd hebben om te sparen en om donateurs te werven. Bij elkaar geven ze tussen de 7 en 9 miljoen euro uit. De vier grote partijen hebben elk meer dan een miljoen in kas, schrijft de NRC. De partijen van Geert Wilders en Rita Verdonk willen niet zeggen hoeveel ze aan de campagne uitgeven. Op het terrein van de Iraanse ambassade in Den Haag zijn tien demonstranten aangehouden. Het zijn Nederlandse en Iraanse jongeren die over het hek waren geklommen. Op een bijgebouw haalden verschillende actievoerders de Iraanse vlag naar beneden. Met hun actie wilden ze de Iraniërs steunen die de afgelopen tijd in Teheran demonstreerden voor hervormingen. Het weer, vanavond sluierbewolking, morgen opnieuw zonnig. Smiddag stapelwolken met plaatselijke kans op een bui.